Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De man die in de Apple Store in Amsterdam gegijzeld werd... heeft een heldenspeld gekregen. Dat heeft burgemeester Femke Halsema via Instagram bekendgemaakt. Halsema vindt dat hij met zijn daad niet alleen zijn eigen leven heeft gered... maar ook dat van vier anderen die zich verstopten in een kast. De man rende op een onoplettend moment van de gijzelnemer het pand uit... waardoor de politie een eind kon maken aan de gijzeling. Ook die vier mensen die in de kast zaten kregen een speld. Het Russische leger verzamelt op dit moment manschappen in Georgië om ze naar Oekraïne te sturen. Dat melden de Britse militaire inlichtingendiensten. Het zou gaan om 1200 tot 2000 militairen. De Oekraïense president Zelensky denkt dat de Russische troepen zich zullen gaan concentreren op Mariupol, Kharkov en Gerson. De gevechten zullen daar heviger worden, denkt hij. Nederlandse gemeenten hebben tot nu toe ruim 21.000 Oekraïners opgevangen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal hoger... omdat er ook mensen zijn die thuis Oekraïners opvangen. In Nederland zijn nu zo'n 32.000 opvangplekken beschikbaar. Oekraïners die hier willen blijven... moeten straks toch een soort asielaanvraag doen... om in aanmerking te komen voor opvang en ondersteuning. Het gaat om een uitgeklede versie van de normale asielprocedure... en is eigenlijk meer een administratieve handeling. Er worden komende dag lange rijen bij pompstations verwacht... omdat tanken dan een stuk goedkoper is. Het kabinet heeft de accijns op brandstof verlaagd. Daardoor is een liter benzine zo'n 20 cent goedkoper. Voor een liter diesel betaal je 13 cent minder. Benzinerijders besparen ongeveer een tientje op een volle tank. Het weer over grote delen van het land is het aan het sneeuwen en het kan glad zijn. Temperaturen liggen rond of onder het vriespunt. In de ochtend kan het nog wit zijn, later trekt de sneeuw weg en is er in het noorden wat ruimte voor de zon.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 Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Is nog zeker niet de laatste. Want wij gaan tot op orde vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een beer. Je leeft nog steeds op aarde, dus zingen wij je hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet verlaat. Maar zoals de hagen kraaien, doen wij je dichtbel uit en zingen wij nog. te drinken bij het dier.